Volgens Abu Talib worden nu woningen die 3 ton waard zijn voor 8 ton verkocht om zo geld wit te wassen. Om dat aan te pakken heeft de Rotterdamse burgemeester bij het ministerie van Justitie om aanvullende wetgeving gevraagd, zegt hij tegen de Telegraaf. Fietsenstallingen bij treinstations hebben veel te weinig ruimte voor bakfietsen en elektrische fietsen. Die nemen meer ruimte in dan een gewone fiets. In het AD zegt ProRail dat er vooral in Amsterdam, Dordrecht, Rotterdam en Leiden te weinig plek is in de stallingen zijn steeds meer treinreizigers en die komen ook vaker met bredere fietsen. Sinds 1999 zijn er een half miljoen plekken in stations fietsenstallingen bijgekomen, maar dat aantal is te weinig. In Zwolle en Zutphen wordt komend jaar een proef gedaan met rekken waarin ook bredere fietsen kunnen staan. Inwoners van de Syrische provincie Idlib komen steeds meer in het nauw door de aanval die het regeringsleger vorige week inzette. President Assad wil een belangrijke snelweg tussen Damascus en Aleppo heroveren... die al sinds 2012 in handen is van de rebellen. Mogelijk zijn door het geweld meer dan 100.000 mensen op de vlucht geslagen. Idlib is het laatste gebied in Syrië dat in handen is van rebellen. Het Syrische leger probeert het met hulp van Rusland sinds april te veroveren. In Spijkenisse is een man doodgestoken. Agenten waren rond middernacht afgekomen op een melding dat er gevochten werd. Op straat stroffen ze een gewonde man aan die kort daarna overleed. Het slachtoffer is 44 jaar en komt uit Rozenburg. De politie heeft nog niemand opgepakt. Over de toedracht van de vechtpartij is nog niets bekend. Het weer bewolkt een periode met regen. Vanavond vanuit het westen vaker droog. De temperatuur ligt tussen 6 graden in het noorden en 10 in het zuiden.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 Ja, en het wordt gezellig hoor. Het wordt weer een leuke, leuke kerst. Alleen geen witte kerst. Nee, dat, eh, dat gaat niet lukken. Helaas, helaas. Goedemorgen Zandvoort. Ja, het, weer is niet om eh, over naar huis te schrijven. Hey Google, wat wordt het weer? Op dit moment is het 7 graden en overwegend bewolkt in Zandvoort. Vandaag is er zware regenval met een maximum van 9 graden en een minimum van 7. Vanwege de wind op dit moment is de gevoelstemperatuur 3 graden.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 He was sitting behind us down at the penitentiary. Jones en... Chucky's in Love. Gerloogman. Bij ZFM in de morgen. En altijd de leukste eh, platen hier. ZFM. Thank you for being a friend. Andrew Gold. Hij zong het zelf al.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 Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom hier eh, bij ZFM. En eh, ik had het net al over ehm, eh, vanavond de samenzang voor de kerstmis bij, bij, op het Gassersplein bij, bij het Wapen van Zandvoort. En tekstboekjes zijn ook te krijgen voor 5 euro. En daar krijg je een glaasje gluwijn voor. En de opbrengst gaat naar een goed doel. In dit geval naar de kinderen van Zandvoort uit gezinnen waar geen geld is om de vakantie iets extra's te doen. Nou, dat is toch leuk, uh, leuk om te horen. Over Andrew Gold gesproken. How can this be love if it makes us cry? How can this be love if it makes us cry? I thought love was everything show vandaag. Ah, het is eigenlijk allemaal goud wat er blinkt. <laughs> Voel het ritme van de kerst. Mm. Goedemorgen Zandvoort, 19 over 9. Dus eigenlijk bijna 10 voor half 10. Hier is Ross. Ken je hem nog? Die jongetjes met die korte broekjes. Te korte broeken leuk kerstliedje geschreven. Zeeweg 12 in Overveen. Als ware detective ga je op zoek naar de dierensporen van poep, veertjes en knaagsel. En reserveren en verzamelen bij het bezoekerscentrum De Kennemerduinen. 023 54 dames en heren. Wat een feest. Genoeg te doen dus in ons kleine rode cadeau.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 Seems all I've known is to see. Once more I'm met Mark King in de hoofdrol. En Mark King is natuurlijk getrouwd met een Zandvoortse dame. Ik weet niet precies hoe ze heet. En daarna eh, gescheiden van deze Zandvoortse dame, drie kinderen gekregen. En daarna weer getrouwd met een Zandvoortse dame. Nou, hij is toch wel een soort van fan van Zandvoort geworden. Onze Mark, bassist van Level 42. Goedemorgen Zandvoort dag voor kerstmis. En, eh, nou, droog houden we het niet. Droog is het niet. En droog zal het ook niet worden. Het wordt een natte kerst. Ach ja, dat kan je zo hebben. Is wel lekker, we blijven lekker binnen bij de kerstboom. Hier is ABBA. Bij ZFM en The Winner Takes It All.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 En ook 1 januari is hij dicht. Uh, Oudejaarsnacht is de horeca open tot 5 uur. Dus als je zin hebt om heel erg lang eh, door te gaan dan mag dat en dan kan dat. Is toch leuk, hè? En om de overlast van het vuurwerk te beperken... mag alleen vuurwerk afgestoken worden op 31 december van 6 tot 1 januari 2 uur. Hier is Black Bear. I'm through, I'm through, I'm through. This that hot girl bummer anthem.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 Oh, dat is leuk. Ach, dat is leuk om te horen. Goedemorgen, Zandvoort. Een natte dag. Een natte kerst waarschijnlijk. Ietsje droger dan vandaag. ZFM. ZFM. Maar ja, je moet maar zo zien. Alles wat vandaag valt, dat kan morgen niet vallen. <laughs> Een beetje een dooddoener. Maar dat maakt toch niet uit hier is troll en Jaksang Mama, Kristen en Tomte. Of zo. van troll, Ja, als je Trol heet, dan vraag je me rottigheid. This nou shine? Ah, natuurlijk. die uh, goedemorgen, Zandvoort.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 Give me the music, make me jump and from. It a go done. Give me touchy on the left hand side. Pass the touchy Give me the music, make me jump Give me the music, make me On the left hand side. On the left hand side. On the left hand side. On the left hand side. Musical youth. En pas de Dutch hier zijn de 80 jaren. Goedemorgen Zandvoort. Eh, december is dan namelijk ook voor, december, voor inbrekers een feestmaand. Dus hou het in de gaten dat je goed je huis afsluit. En dat je dicht laat branden als je weggaat. Want dan denken ze dat je thuis bent. Want het zijn een stelletje nare, nare, nare, narlingen. En dat wil je niet, hè? Je wil niet dat er ingebroken wordt. Dus eh, ja, eh, goed op slot doen, hè? En altijd de sleutel doordraaien tot het eind. Niet onbelangrijk, dames en heren. Hier is America and the horse with no name. I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things There were sand geweest. Op de dag voor kerstmis. En morgen zijn we bij elkaar en hebben we feest. Met cadeaus en vrolijkheid. En misschien hier en daar een drankje. Zou zomaar kunnen. Hier is Lionel Richie. Girl, you're such a bad thing. Standing looking so good to me, baby. Can't do no wrong, hey, babe. Put your arms around me. Set my world on fire. They Lionel Brockman Richie Jr. Dat is zijn totale eh, naam. Hij komt uit eh, Alabama. Jarig op 20 juni 1949 geboren. Amerikaanse muzikant en popzanger. Een van de succesvolste aller tijden. Ja, eh, maar vergis je daar niet in. E.G. Daily bij ZFM. Say it, say it, say it, say it, say it. Ja, dat was hem weer. Goedemorgen Zandvoort in de morgen. Het is bijna tien uur. Dus zo eh, nieuws, verkeer en weer. En eh, wat mij betreft... CFM wenst jullie allemaal fijne dagen.